Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Er zijn de afgelopen week toch nog besmette eieren verkocht. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit zijn bij nog 14 pluimveehouders... te hoge concentraties van de giftige stof fipronil gevonden. De bedrijven zijn nu dicht, hun eieren worden teruggehaald uit de supermarkten. De NVBA zei donderdag dat alle besmette eieren uit de schappen waren. Daarna hebben zich nog 20 bedrijven gemeld die zaken hebben gedaan... met het bestrijdingsbedrijf Chick Friend... dat kippenschuren schoonmaakte met het omstreden antiluizenmiddel. Reizigersorganisatie Rover is woedend op de Nederlandse spoorwegen. Aanleiding is de chaos die vanochtend en vanmiddag ontstond op het station van Eindhoven. Veel mensen wilden met de trein naar de Kanaalparade in Amsterdam reizen, maar waren aangewezen op bussen omdat er wegens werkzaamheden aan het spoor geen intercities reden. Omdat er veel te weinig bussen beschikbaar waren, moesten mensen soms tot twee uur wachten. De Canal door de Amsterdamse gracht is goed verlopen. Er kwamen enkel honderdduizenden bezoekers op af. Op wat zakkenrollers na waren er geen noemenswaardige incidenten. De Iraanse president Rouhani heeft bij zijn beëdiging voor zijn tweede ambtstermijn uitgehaald naar de Verenigde Staten. Hij zei dat president Trump het nucleaire verdrag van Iran met de VS en andere grootmachten probeert te ondermijnen. Op die manier pleegt Trump politieke zelfmoord, zei de president in een televisietoespraak. Trump is geen voorstander van de overeenkomst die twee jaar geleden werd gesloten met Iran. De economische sancties tegen het land werden toen opgeheven. In ruil daarvoor beperkte Iran zijn nucleaire programma. In Venezuela heeft de nieuw gekozen grondwetgevende vergadering de eerste criticus van president Maduro afgezet. Het gaat om de hoogste openbare aanklager van het land, Luisa Ortega Diaz. De hoogste aanklager had zich afgewend van president Maduro omdat hij volgens haar een rechteloos beleid voert. Ze wordt vervangen door de Maduro-getrouwe Tarek Saab. Saap is nu de nationale ombudsman.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 En ook ik heb een beetje iets van, ik moet ook het gevoel hebben. Ja, ik, eh, ik ga gewoon door met werk. Ik moet nog werken tot, eh, tot augustus. En dan gaan we lekker eh, een lang weekendje met het gezinnetje weg. Maar eh, vandaag dus weinig gelul. Maar wel de lekkerste zin op de radio. Zometeen kraken smaak ook Alok, Bruno, Ma Martin en Zima komen eraan. Maar nu eerst de laatste verschijning van Zigala en Ellie Ira met Come Here for Love. I'm no longer broken hearted. So glad I came here tonight. And I see you got what I wanted. Baby, you got what I like. just to feel alive. now all these feelings never let me down. A thousand places everywhere I go, I feel the hearts beating, and even far, this is my home. Oh, it never let me go. took for you muziek van Kraak en Smaak. Met Toxic Love Affair. En daarvoor horen we Alok, Bruno Martini en Siba met Never Let Me Go. Ik uh, weet er slechte nieuws heb gehoord, maar... Uh, Chester Bennington was vorige maand nog, ik geloof 20 juni... was die in Nederland 41 jaar oud, de zanger van Linkin Park... Die heeft zelfmoord gepleegd, zo meldt Team Z. Politiebronnen vertellen Amerikaanse entertainment zei dat Bennington zichzelf heeft opgehangen... in zijn woning in eh, Palos Verdes State, California. Het lichaam van de zanger werd donderdagochtend lokale tijd gevonden. Ja, hij had al langer last van eh, alcohol- en drugsproblemen. En uh, hij laat zes kinderen achter met twee vrouwen. En hij heeft ooit in het verleden gezegd dat hij zelfmoord zou overwegen... En Linkin Park zanger was een goede vriend van Chris Cornell... die in uh, mei zelfmoord pleegde. De frontman was eh, Soundgarden. De frontman van Soundgarden zou vandaag 53 jaar zijn geworden. Dus ja, of het nou daarmee te maken heeft, we weten het niet. Maar in ieder geval, eh, ja... Vorige maand waren ze nog in de Amsterdam Ziegeldome. En nu is hij er niet meer. Hij heeft helaas zelfmoord gepleegd. Maar we gaan wel luisteren naar een nummer van Linkin Park. Het past niet in het programma. Maar als eerbetoon aan... Deze bijzondere man. Want ja, ze zijn sinds 1992 eh, eh, langzaam doorgebroken en hebben het aardig goed gedaan. Eh. En ja, speciaal hè. De heren van Chester Bennington. Hij is 41 jaar geworden en hij is afgelopen donderdag overleden. Linkin Park. Tell me what I've gotta do. There's no getting through to you. Lights are on but nobody's home. You say I can't understand, but you're not giving me a chance. When you leave me, where do you go? All the walls that you keep building, all this time that I spent chasing. keep running like the sky is falling. I can whisper, I can yell. you Zandvoort. sad story. My fun boring. Lost his mum to a drug named heroin. Father's gone, so grandma's left with everything. Two grandkids and a daughter's coffin. I never really knew him when he was growing up, but I assumed that it was a little fuck. No parents for him to look up to. Just a brother whom I knew was a dodgy fuck. Shit, I used to think he was a dick. Tried too hard to fit, and never grew out of it. Now he don't talk too much, talk too much. He's probably giving up, giving up. I think he's had enough, had enough. Cause he ran out of luck, out of luck. Now he don't talk too much, talk too much. He's probably left his hometown. This what probably did it. Never saw the other world, so he didn't wanna go and get it. Occupied by fitting in where minds are small. Where small things make these small kings feel so tall. Will he ever change? Well, apparently he reapplied for college and was waiting for his grades. Word that help his case. Well, I couldn't ever say. Now he don't talk too much, talk too much. nights and a doubt, a few fights now. Kicked out club shit, the sun's up. One look, all it took from his girl to cuss at another. Dudes being dudes, they blow at the chest to impress these breasts that are just out of this mess. They must protect their damsel in distress. So other girls, man, decides to clench his fist and then he threw one miss. Brothers hit, as did his. Dropped in quick, then one kick to the head. Oh shit, other man is dead. Now here probably giving up, giving up. I think he's had enough, had enough. Cause he ran out of luck, out of luck. CFM Zandvoort, zaterdagavond een wandeling over het strand... door de duin en het centrum van Zandvoort. Tot uh, middernacht zijn we bij. Met het eerste uurtje natuurlijk uh, het beste van Dance R&B een beetje pop tussendoor. Laatste shownieuws, eh, ja dat was niet echt shownieuws... want hè, het was triest nieuws over Linkin Park Frontman. En ja, de party moet ik je helaas doorverwijzen naar eh, djguide.nl. Kijk op je telefoon. Voor de leuke feestjes. In ieder geval vanavond de eh, Brainwashing Escape in Amsterdam... met onze eigen Zandvoortse Raimundo. En in de Stalker is ook altijd wat dat doet. Moet je even kijken op eh, clubstalker.nl. ja, het internet ligt eruit. Dus niet alleen ik met ben in de vakantiestemming... maar ook het internet, want dat doet het gewoon niet. Dus maar wel lekkere muziek. Wat dacht je van Natural One Inc. but We Call It Home. Travel 9 tot 12. 9 tot 12. Rise and amplify it when we're coming with this Just down to the groove, I'm super styling. Met de party update. Nightwalk Top 10. Nightwalk Top 10. Showfax. Your sunshine, DJ's in the mix. DJ's in the mix. Op this is Op ZFM Zandvoort. ZFM. ZFM. ZFM. was uh, Tough London met No Shame. En daarvoor Mesto met Changes.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 Hebben we geen internet voor nodig. Deze week op 10, Mano en Raul K. Met Doekan. Op 9 deze week Sony Voldera met Always Gotta Be. Samen met Alex Mills. Op 8 deze week Charisma met Work It Out. Op 7 Marion Hill met Down, Frank Rizzardo Extended Remix. Deze week op 6 ook uh, eh, Manau met Raul K. Met de eh, Toekan. Fusing Ahmed Zozo, de Dixon rework. Op vijf deze week King Brit en Oba met Uzumaka. De Dixon update. Op vier Lucius en Barentos met Taking Over. Deze week op drie. Sis met The Blind Side. De Rodriguez Junior remix. Deze week op twee. Ex nummer 1 plaatje van alweer twee weken geleden. Route 94 met House and Pressure. Deze week nog steeds op 1, net als vorige week. Camel Fat met Cola. En samen met Elderbrook, je hoort het nu hier op de radio. Nummer 1 uit de Nightwalk 10. you're coming for, they don't wanna let you in. it. you drop your back to the floor and you're asking what's happening. And it's getting late now, hey now. Enough of the arguments. But she sips the Coca Cola, she can't tell the difference yet. she can't tell the difference yet. yet. was en Marintosh. Staan op nummer 4 in de Nightwalk 10. ze met Taking Over. En daarvoor Gary Venus met Brenda La Villa. Deze samen met de Coop Die hebben de mix eh, gemaakt voor hun. En tot zover ook het eerste uur van de Nightwalk. Niet getreurd zometeen. Het nieuws en wie.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 Ik heb nog een paar stukken muziek te gaan. Hier is Sonny Voldera featuring Alex Mills met Always Gonna Be. Je hoort hem nu hier, de nummer 9 uit de Nightwalk 10. That's right. rain, rain, rain. Zaterdagavond, de Dance Night.